Bij pro-Palestijnse demonstraties in Utrecht en Amsterdam zijn tientallen mensen opgepakt. In Amsterdam gooiden betogers met ammoniak en stenen naar de ME... en bedreigden en intimideerden mensen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat instanties al jaren op de hoogte waren... van misstanden op een zorgboerderij in Wekerom. Die misstanden kwamen vorige week naar buiten. Kinderen zouden daar worden geslagen en uitgebuit. Joost Klein vertolkt vanavond zijn Europapa op de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Volgens wetkantoren gaat Nederland sowieso door naar de finale.